Dit van der Linde met het NOS Journaal. In Mali zijn militairen van het regeringsleger aangevallen door extremistische milities. 24 militairen zijn dood. Acht overleefden de aanval. Het gebeurde in het noorden van het land, waar meerdere groepen moslim-extremisten actief zijn die banden hebben met IS en Al-Qaeda. Afgelopen weekend werden in Mali ook twee VN-vredesmilitairen gedood. Het Franse leger stuurde eerder al versterking naar West-Afrika om de terroristengroepen te helpen bestrijden. Het Amsterdam UMC zegt antistoffen te hebben gevonden die veelbelovend zijn bij een mogelijke behandeling voor coronapatiënten. Ze komen van Amsterdamse patiënten die het virus net hebben gehad. Het ziekenhuis gaat het middel eerst uitproberen op dieren. Begin volgend jaar hopen de onderzoekers te kunnen testen op proefpersonen. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de anderhalve meter regel. Burgemeesters vinden die naleving een verantwoordelijkheid van de samenleving. Volgens voorzitter Bruls vergeten veel mensen door de versoepelingen dat de anderhalve meter regel een harde afspraak is, waardoor die versoepelingen mogelijk zijn. Als er stelselmatig van die regel wordt afgeweken, wordt er door de gemeentes opgetreden, waarschuwt Bruls. Verzetstrijdster Betty Goudsmit Oudkerk is overleden. Ze was het laatste nog levende personeelslid van de crash tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Vanuit de Schouwburg werden Joden gedeporteerd door de nazi's. Goudsmit Oudkerk en haar collega's bij de crash wisten vele Joodse kinderen in veiligheid te brengen. Ze sprak nooit publiekelijk over haar verleden, tot vier jaar geleden. Vorig jaar legde ze nog een krans bij de Nationale Dodenherdenking. Betty Goudsmit Oudkerk werd 96 jaar. Het weer nog, vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 14 graden, lokaal met mist.